Vandaag zochten vrijwilligers opnieuw in de omgeving van Finsterwolde... waar de afgelopen dagen ook al is gezocht. Verslaggever Onno Beukers was daarbij. Maar let u nou op? Nou ja, die sporen, uh, hè, was het, nou ja, of de, uh, eh, platgetrapt gras of, of anders wat... Eh, of iets geks eh, verdacht ziet. Ja, er, loopt hier een soort pad door het riet. Of niet echt een pad, maar wel waar het al wat plat getrapt was. Klopt. En nou ja, het loopt nou hier een beetje... Nou ja, het stopt nou eigenlijk. Dus ik denk dat we maar weer teruggaan. Het spoor loopt een beetje dood hier. Ja, de politie heeft tot nu toe honderden tips binnengekregen over de vermiste kinderen. Er zitten ook valse tips tussen die het onderzoek in de war schoppen. Veel reacties op de dood van oud-VVD-leider Hans Wiegel. Mark Rutte, nu NAVO-baas en natuurlijk oud-premier en VVD-leider... zegt dat hij diep bedroefd is door zijn overlijden. En noemt Wiegel een markant politicus die van de VVD een partij wist te maken... van de filewijken naar een brede volkspartij. Huidig VVD-leider Dylan Jesselgus sluit zich daar helemaal bij aan. Die zegt hij heeft veel gedaan voor de partij. Enorm veel. Wat hij primair heeft gedaan denk ik voor de partij... los van heel veel inhoudelijke, hele belangrijke momenten... is ook de partij echt opengegooid. Er echt een volkspartij van eh, gemaakt. En altijd ook heel erg het eh, besef gehad en de scherpte... te weten dat ehm, je niet in een ivoren torentje beleid bedenkt... maar dat je er moet zijn voor degene voor wie dit werk doet. En ook zorgen dat je die taal spreekt en dat je ook toegankelijk blijft. Ja, dus een, een hoop betekent voor onze partij. Wiegel stopte al op zijn veertigste met landelijke politiek. Daarna bleef hij zich nog lang vanaf de zijlijn bemoeien met de VVD... en schreef hij columns voor De Telegraaf. Hans Wiegel was 83 jaar. En we gaan het nog even hebben over... Ja, duiven. De Belgische politie heeft een internationale bende opgerold... die mogelijk 170 prijswinnende duiven heeft gestolen... in Nederland, België en Luxemburg. De criminelen hielden op social media de uitslagen van duivenwedstrijden in de gaten... en sloegen toe bij de winnaars. Drie mannen zijn opgepakt. Bij de politieactie werden ruim 100 duiven teruggevonden. Die zijn na DNA-onderzoek teruggegeven aan de eigenaar. Het weer voorlopig de laatste echt lekkere dag. In het binnenland temperaturen boven de 20 graden nog vanmiddag. Morgen een mix van zon en wolken, vrij veel wind en dan maximaal 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een aantal plekken staan nog altijd lange files in Noord-Holland... en dat heeft vooral te maken met ongelukken en wegwerkzaamheden. We beginnen de A4 de richting Amsterdam... Voorkomen de Nieuwe Meer 6 kilometer met 30 minuten vertraging... De A10, de A10 Oost. Vanaf Volendam tot aan Amsterdam over Amstel kom je in een file van 10 kilometer met bijna een uur oponthoud. Daar was een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nog altijd drie rijstroken dicht. De, N9, sorry, de N201 valt op, hoofddorp richting horen. Ten slotte voor de aansluiting met de N196. Bijna 10 minuten vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd.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 In One More Last Chance herkenden we de Vince Gill song. Cody Loden bevindt zich aan de hedendaagse kant van het spectrum met Two Dozen Roses. En ergens daartussenin bevindt zich Ernest, die hulp krijgt van Miranda Lambert in Another Thing to Love. have been a fool back then aanbevolen. and a Bloody Mary morning light. Anything to help forget my broken heart Thing. het favoriete album van de maand. Als je naar de muziek van Jake Federland luistert, heb je het idee dat je naar net ontdekte tapes van Johnny Cash of Elvis uit de jaren 50 luistert. Federland en zijn Sturgeon River Boys mixen moeiteloos retro bluegrass, country en rockabilly tot een geloofwaardig geheel. En het mag dan wel retro klinken, het is zeker niet stoffig. Federland is pas 21 jaar, geloof het of niet. En dus legt er een prachtige carrière voor de Canadezen in de verschiet. Dit is de titelsong van zijn nieuwe album. nieuwe single van Candy Jenkins. My mother's side And I've done surrendered after all this time It's easy to hide Behind city walls where accents fade to be respected and all. But I'm looking for an answer to a lifelong prayer original van deze week. In 1982 werd het nummer genomineerd voor een Grammy Award voor beste vrouwelijke countryzangeres. Dave Edmonds, die Queen of Hearts in 1979 voor het eerst opnam, vertelde ooit dat Juice Newton zijn compositie had gestolen. Ze heeft mijn arrangementen nooit van nooit gejat, maar daar ben ik niet boos om. Joker ain't the only fool. hebben het programma Beste Zangers. In België hebben ze dat ook, maar daar luidt de titel Liefde voor Muziek. Barbara Dex is momenteel een van de deelnemers. Luister naar haar versie van Strangers No More, om van te watertanden. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Songs on the Jukebox is een typisch country nummer uit het begin van de jaren 70 gezongen door Bob Lumen. De song past binnen het bredere country thema van nostalgie en het jukebox cultuurgevoel, wat typerend is voor veel country uit die periode. My ears just can't believe the things I'm hearing We've met tonight to go our separate ways. In my eyes, tears will soon be appearing. Cause I never thought I'd live to see this day. We'd meet to have a drink and talk it day. There are sad songs and happy songs. Which selection should I make? Ten dollars isn't very much when my whole world's at stake. I know how much you always did love music. So darling, Please tell me what to play. Cause there's 100 songs on the jukebox. And I'll play them all if you'll just stay. you, I knew that you were busy. And it was nice of you to go out of your way. But I'd had a few, just enough to make me dizzy. So please understand, I'm not myself today. can change your mind if you will only listen. And time is all that stands. Ace Carl bracht vorig jaar nog Hayes and the Hattons uit, een samenwerking met de Band of Hattons. Cory Quist, zanger en gitarist van die band, heeft nu geholpen met het produceren van Carls nieuwe album, We're Only Human. Progress of Man is een voorbode van het nieuwe album. There's a woman in Dallas, she goes by Dolores. She bought her beach house out in the rainforest. The money she picked up from her third It's all for the truth and the big baby Ruth. And are you sure we're really all in this together? There's 68 tuna hanging out in the ocean. The herb doesn't spin if you don't feel the motion. We pop all our pills and Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De muziek van Pick and Shovel wordt vergeleken met acts als de Bluegrass Boogeyman, Old Crow Medicine Show en Pokey Lafarge. Ze halen hun inspiratie uit de energie van workshops, bluegrass en Amerikaanse traditionals. Buskin is de gekozen song. while the girls are shopping Out on the corner on a Friday night Look at the coins they're dropping My oh my when the weather is right While I'm a busking while the girls are shopping Always surprised what they will bring Is it another dress? Or a beautiful golden ring Well, some look at you and digging it Others walk away like you made up shit, huh? Don't care what you do I could play die for a boogaloo While I'm a busking while the girls are shopping on the corner on a Friday night. Look at the corn still dropping. My, oh my, when the weather is right. was shopping Out on the corner on a Friday night Look at the coins, they're dropping My, oh my, when the weather is right Well, tap it now I wanna do I could play a dive or a boogaloo While I'm a bustin' while the girls are shopping Out on the corner on a Friday night Look at the coins they're dropping My, oh my, when the weather is right Woody Veneman is een veelzijdig muzikant, componist, singer-songwriter en kunstenaar uit Eindhoven. Hij staat bekend om zijn brede muzikale projecten en creatieve samenwerkingen. Veneman heeft een bijzondere band met de Amerikaanse folk. Hij heeft onlangs het album Woody Sings Towns. En dan mag If I Needed You natuurlijk niet ontbreken. singer-songwriter uit Stadskanaal, bekend om zijn project Maar Dan Engels, waarin hij Nederlandstalige piratenhits vertaalt en bewerkt tot Engelstalige nummers. De song Cabin Near the Bridge is de bewerking van Huisje bij de Brug, oorspronkelijk van Wies Café. I once knew. With its people and its fields where the sunflowers grew. And the best thing of those years that made my childhood full and rich was that old worn out cabin close to the bridge. was het blokje country uit eigen land. We hadden niet anders verwacht dan Sarah Jaros, Eva O'Donovan en Sarah Watkins, die solo al furoren maken. Op Wild and Clear and Blue komt alle ervaring bij elkaar. Well. is het favoriete album van de maand. Het album One More Dollar To Go is grotendeels thuis opgenomen... wat zorgt voor een warme klank die perfect past bij Vedelens visie. Muziek die niet te gepolijst is, maar juist het gevoel van vroeger ademt. Die aanpak geeft een intieme sfeer. Het is alsof je even mag aanschuiven bij een huiskamerconcert. En dan zegt hij ongetwijfeld... I'm gonna take my guitar. fuss or nothing much, but if I ever make a break, I'm gonna take this guitar and I'm gonna leave for goodness sake. Zin in een potje classic country? Dan kun je natuurlijk een plaat van George Jones, Conway Twitty of Merle Haggard uit de kast trekken. Maar als je goed zoekt, dan zijn er nog steeds artiesten die klassieke honky-tonk en traditionele country maken. Weldon Hansen uit Texas bijvoorbeeld. Luister maar naar de titeltrack van Stone Cold Country Gold, het album dat eind deze maand verschijnt. is even geleden dat we wat van Ellen Froese hoorden. Het blijkt dat ze wat woelige jaren achter de rug heeft. Zo kreeg ze een ADHD-diagnose en moest ze noodgedwongen minderen met ongezonde gewoontes. Daar is Solitary Song uit voortgekomen. Een bitterzoet country folk en rock'n'roll nummer. tribute to 50s country is duidelijk en mijn songkeuze is daar soms ook op gebaseerd. Washed Away neemt ons mee naar het tweede uur. low where we used to stand. By the old oak tree where you held my hand. But time like water wears the stone. Now I find myself here all alone. The moon still hangs where the church bells ring. The echoes fade while the sparrows sing. You said forever in those midnight skies But forever left when I saw goodbye in your eyes Ooh, our love washed away Like the river's tide It couldn't stay We can't dusty, but the edge is still fine. They tell a tale of two hearts entwined, but love's a melody that fades with time. A song that's always left unfinished in rhyme. Ooh, our love, it's washed away river's tide It couldn't stay We can't bring back what the water stole Our love drifted far Along the shore I'd want you to sing to me in that voice that whispers my name.